Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het geweld in Syrië is niet afgenomen na de komst van de waarnemers van de Arabische Liga. Dat zegt een topman van de VN. En baseert zijn oordeel op rapportages van mensenrechtengroepen die aangeven dat het geweld juist is toegenomen. De Syrische president Assad zei vandaag in een tv-toespraak dat hij het verzet zal vernietigen. Een stratenmaker uit Geesteren moet van de rechter 75.000 euro terugbetalen aan verzekeraar Egon. De man was in 2003 arbeidsongeschikt verklaard Conditie zou heel slecht zijn. Maar Egon ontdekte op internet dat de man nog steeds een actief wielrenner is. Zo beklom hij twee keer de Alpe d'Huez. De rechter is het met Egon eens dat de man uit Geesteren al die tijd in staat is geweest om geld te verdienen. Een aardbeving voor de kust van Sumatra heeft voor zover bekend weinig schade aangericht. De Indonesische autoriteiten gaven een tsunami-waarschuwing af, maar die werd een paar uur later weer ingetrokken. Het epicentrum van de beving lag 400 kilometer van de stad Banda Aceh. Inwoners renden in paniek de straat op. De stad werd bij de grote tsunami van 2004 grotendeels verwoest. Het failliete autobedrijf Hessing in Utrecht wordt mogelijk overgenomen. Mercedes-importeur Stern heeft zich als koper gemeld. Hessing is importeur van onder meer Bentley, Lamborghini en Rolls-Royce en zit in een futuristisch pand langs de AT. Het bedrijf kwam in problemen door investeringen in een omheinde villa-wijk bij De Bild. Ajax hoeft de bekerwedstrijd tegen AZ niet zonder publiek te spelen. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis het stadion in, heeft de KNVB bepaald. Het gaat om schoolklassen, sportverenigingen en hun begeleiders. De bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ werd op 21 december gestaakt... nadat AZ-doelman Esteban was aangevallen door een Ajax-hooligan. De wedstrijd wordt volgende week donderdag overgespeeld. Het weer vannacht bewolkt en overwegend droog, minima rond 6 graden. Morgen opnieuw veel bewolking, dan wordt het een graad of 9.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 My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This place my love Your time has come, my love I pledge my troth to Lady Jane And take my arms and let me hold you like I never did before And I should have tried just to talk about it We did And then try not to let you go right?